Laat voor een bedelaar hier aan mijn vrouw, die juist de mussen wat brood geven zal. Je vrouw had helpen toch, maar zij zei nee. Toen zong de bedelaar zag voor dit heen. Kwam maar dat ik een vogel was, piet, piet, piet, piet, Met zo'n lekkere vierenjaar. ja, piet, piet, piet, piet, vloog de wereld door zonder paal, enkel met mijn lied. Op mijn dode gemak vandaag op de taak, piep, piep, piep, piep, piep. Als ik een lijst hoor, zo zoet van toon, vind ik mijn eigen lied maar doodgewoon. Een lijster is een beest, waar gaat niet ruil? Helaas, ik ben hem blij, een reuze uil. Van maar dat ik een vogel van Piet, piet, piet, piet, piet. Met zo'n lekkere vierenjaar. ja. Piet, piet, piet, piet, piet. Vloog de wereld door zonder paal. Enkel met me lief. Op een dode gemak van de hak op de taak. Piet, piet, piet, piet, piet. I'll decompose.